Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint in Maastricht de uitspraak in de zaak tegen Donny M. Hij heeft bekend dat hij Gino van 9 uit Kerkrade heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. De grote vraag in de rechtbank zal dus niet zijn of M de dader is of niet, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Maar waar de rechters eh, zich wel over moeten uitspreken is bijvoorbeeld of dit nou moord of doodslag was. Eh, het Openbaar Ministerie zegt moord, voorbedachte raden, een vooropgezet plan. Maar zijn advocaten zeggen dat het doodslag was. Donny raakte in paniek, wist niet wat te doen en doodde het jongetje toen ja, en dat, die vraag dat is bepalend voor de strafmaat, want bij moord is de straf eh, veel hoger. Het OM wil dat Donny M. 28 jaar de cel ingaat en daarna ook nog TBS krijgt. Straks weten we dus hoe de rechter erover denkt. Een binnenvaartschip is in de problemen gekomen op de Rijn in Gelderland. Het knalde vannacht tegen een soort stenen pier en daarna liep er water naar binnen. De brandweer gebruikte pompen om te voorkomen dat het schip zou zinken. Daarna kon het worden losgetrokken door een ander binnenvaartschip. De Rijn was op dat stuk even afgesloten voor ander scheepvaartverkeer... maar is inmiddels weer open. En bezorgers van Uber Eats kunnen binnenkort niet meer als ZZP'er werken. Dat betekent dat er voor hen een hoop gaat veranderen... vertelt mijn collega Nick Wouters van de economieredactie. Nu werken ze met de app en dat is zeg maar hun baas. Ze openen de app en zeggen dan... nou, ik wil eh, die opdracht wel doen... en nou, misschien ga ik daarna wel weer eh, iets anders doen... en wil ik niet meer werken, dan melden ze zich weer af. En dat kan straks niet meer, want eh, voor de duidelijkheid... Uber Eats blijft wel actief in Nederland... maar gaat werken met uitzendbureaus. Dus degenen die de maaltijden bezorgen... die zijn in dienst bij het uitzendbureau. Dan zeg je Volgende week vrijdag dan kan ik vier uurtjes bezorgen en de week daarna eh, ook. Maar het is niet meer zo dat je s ochtends opstaat en denkt... nu wil ik gaan werken en ik zet mijn app aan. Dat mag niet meer. De overheid vindt het schijnzelfstandigheid en wil dat aanpakken. Uber Eats was de laatste bezorgdienst in Nederland die nog met zelfstandigen werkte. En het weer nog een grijze dag met heel veel regen.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 kan eigenlijk niet, maar ja, vooruit. Keur, het een keer, keur ik het een keer goed. En u hoort het, als u eh, niet eh, het eerste uur heeft beluisterd... dan heeft u ook niet de heese stem van een duifje kunnen horen. Want ik ben helaas uh, ja, een beetje mijn stem aan het verliezen door die... Ik, ben, ik, durf het bijna niet te zeggen, maar ik zeg het toch, kut corona. Ja. 14 dagen geleden al opgelopen. Ik denk, nou, het gaat weer goed. Het gaat ook goed eh, verder. Geen koorts meer en zo. Ik hoef ook niet meer te hoesten of wat ook. Maar nou, ineens mijn stem... ja, het heeft wel iets, is een beetje zo'n heese stem toch. Ah, een beetje eigen zo. Wat gaan we doen? Twee uur. Nou, we gaan natuurlijk lekker muziek draaien. Goud van hout. En we gaan ook eh, weer luisteren naar zo rond... Eh, de klok van half elf. Eh, vanmorgen vroeg even in de kast. Een oude kast van, eh, van mijn woning. Boven, zeg maar, op een van de slaapkamers. Een hele oude kast, maar ook oude zooi allemaal. En daar haalde ik een pop uit. Een pop met allemaal touwtjes eraan. Een puppet on a string. Barry Manilow. Good to be true. wat eh, onbekende werkje van Wet, Wet, Wet, When She's Leaving. Tom Jones heeft het erover. She's a lady. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I like to flaunt and take to dinner. Well, she always goes to place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Als je er maar enigszins rekening mee wil houden. She's a lady, Tom Jones. Cause I'm just now the kind there's plenty of fish in the sea gaan we nou eh, verder met een oud nummer. En het is toch heel actueel. Hoe kan dat, luisteraars? Nou, dan ga ik u verklappen. Luister. Kijk naar buiten, dan zie je de raindrops. En die are falling on your head als je naar buiten snapt. And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one nothing's worrying me. me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying Thomas was dat met Raindrops Keep Falling On My Head. The minute you're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Before you walk out of sight. I'm like a child all alone at night. I stare such loneliness. The world goes from right to wrong the minute you're gone. The minute you're gone, I see how lonely a man I'd be. I couldn't be with you. The minute you're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. the minute you're gone I say Please don't stay away too long The minute you're gone Only Love Can Break a Heart. Ja, luisteraars, het is eh, half elf. En dan verwacht u cabaret. Nou, u krijgt cabaret, want Duif heeft het weer dik voor elkaar. Goedemorgen, luisteraars. Hier is alweer ome Joop met Wie van de Drie de eerste kandidaat. Mijn naam is Rinus Plakgraag. Mijn naam is Rinus Plakgraag. Mijn naam is Rinus Plakgraag. Mijn naam is Rinus Plakgraag. Ik plak graag. Was getekend Rinus Plakgraag. Zo weet je, dat weten we dan. Als je allemaal bent gezeten je op je grens zit, gaan we beginnen met de eerste even de Beurt is. Voor elkaar, wat heb je te vragen, joh? Oh, maar Joop, ik wil eigenlijk uh, beginnen als het... ik heb wel de leiding hier, ja. Voor elkaar begint, ja. Ja, Fred, dank u wel, Joop. Nou, ik wil graag als eerste vragen aan eh, nummer 2. Eh, u bent, eh, u plakt graag. Hoe komt dat? Eh, ja, dat zie je namelijk zo meneer voor elkaar. Ik ben namelijk behanger. Ach, u bent behanger. Interessant, u bent behanger. Mag ik eens vragen, wat rekent u per rol? Ja, ik ben wel aan de beurt hoor. Ja, dat is zo. De groot van elkaar is aan de beurt, joh. Oh, daar gaat de zoemer. Ik heb helemaal nog niks gevraagd. Ja, dan moet je maar opschieten. De volgende is aan de beurt. Eh, nak. Uh, daar gaat de zomer alweer, de volgende. Hé, om je dat was ik. Ik deed alleen maar even... Uh. Oh, nou schiet er een beetje op, want we hebben geen tijd voor grappies, joh. Kom op. Eh, daar gaat dan toch de zoemer. Nee, oom Joop, dat was ik weer. Ik nam alleen even een voor dat ik wat ga zeggen. Nou, schiet er een beetje op, hè. Nou, vraag je nou wat of hoor ik nog wat? Oh, maar de zoemer ging toch? Brasil! De zoemer die ging. Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat hoor ik zelf ook wel, joh. Eh, de volgende is aan de beurt. De Groot, had ah, jij nog wat, joh? Uh, ja, oom Joop, ik wilde graag vragen aan nummer twee. Weer aan nummer 2, weer aan nummer 2. Wat is dat? Krijgen wij nou ook nog een beurt? Of hoe zit het? We zitten hier ook niet voor niks, hoor. we zitten hier gewoon voor joker. ik wil ook wel even een beurt hebben. Ja, rustig, rustig. Jullie krijgen zo een beurt, hè? Kalm, hè? Ik kan geloven. De Groot, ga verder. Ik eh, wou aan nummer 2 vragen. Eh, hoe komt het toch dat bitterkoekjes nooit bitter smaken? Nou, wat is dat nou voor een vraag aan een behanger waarom de bitterkoekjes niet bitter smaken? Oh, ik dacht dat hij misschien ook verstand van bitterkoekjes had. Oh, wat een zomer. Mooi, we zijn er doorheen mee, zee. Mooi. Weet u wel waarom stroopwafels altijd zo plakken? Ja, de grootje bent al lang, de dus zomer is al lang gegaan, joh. Oh. De bordjes op de knieën en eh, welk nummer heb je gekozen? De oh. groot, welk nummer heb je? Eh, ik neem nummer 2. Mooi, en Nak, wat heb jij? Oh, ik heb ook nummer 2. Oh, en eh, voor elkaar? Nou, ik dacht nummer 3. Mooi, 2, 2 en 3. Nou, oh. wilde echt Rinus Plak graag dan nu opstaan. Ja, dat ben ik. Ik ben dat had ik goed. En eh, ik plak eh, eh. graag. Mooi. Nou, dit was dan weer Wie van de Drie. Graag tot de volgende keer. Goedemorgen, meisje. Oh, nou, dat was leuk. Ik zit, aan, oh, ik zit aan mijn stoel omhoog. Nou, ik kan ook niet van mijn stoel afkomen. Ik, Ach, ik zit aan mijn stoel vast. jij ook al? Nou, dat heb ik gedaan. Maar nou, misschien is plak graag. En ik vlak geld. Hey, nou wat die mooi. Hey, nou wat die mooi. Luister u naar de Loco Skip Show. Ome Joop met zijn programma. Ome Joop met het fysiekplatenprogramma. Ze hebben mij weer verschillende fysiekjes bereikt en ik heb hier om te beginnen een fysiekje van mevrouw Van Ballengooien. En die vraagt aan mij, beste ome Joop, kun u van mij een plaatje fysieken van André van Duin? Nou, daar valt niet veel meer aan te verzieken, mevrouw. Maar ik zal het toch proberen. Hier komt hij dan. André van Duin. Verkeersinformatie nu volgende wegen Ik kon die radio uit, mensen. Er staat de radio keihard te spelen hier zo. Hallo. Dat is de radio niet. Uh, wat is dat dan wat ik hoor? Dat is dat plaatje van André van Duin. Oh. File. Oh ja, nou hoor ik het. File. Ik zit weer in een file. Nou, laat hem al lekker zitten, meisje. Hij zit minder goed, hè. zo'n duizend wielen. Duizend wielen, meisje netjes op een rij. Of een rij En nou, zoveel is dat niet, De Duizend wielen, deel, het is door vier, 250 auto's. Nou, die staan normaal voor een stoplicht ook. Ja, zo is het toch. Stilstaan. Stilstaan, ja, dat is natuurlijk normaal, hè, bij een file. Daar herken je een file eigenlijk al. hè, dat die stilstaat. Ik heb tenminste nog nooit een file gezien die met 140 doorkarde, mensen. File. Hij valt nou al in haar Oh. wat een zijn hoor is. Wel meer dan duizend wielen staan. Weer die duizend wielen. En als je nou nagaat dat er nog reservewielen ook bij zijn. Vijf wielen bij een auto. Hup, deel duizend is door vijf. Heb je 200 auto's. Nou, wat is dat nou? Vier van die wielen. Let op. Die zijn van mij. Vier van die wielen zijn van hem. Nou, als je naar aangaat, is dan duizend auto's. Vier wielen zijn van hem. Hé, duizend min vier is 996. Moet er toch ergens een driewieler tussen staan, nietwaar? Dat het gauw voorbij zal zijn. Oh, hij heeft het nou natuurlijk over dit plaatje. In de verte ja, in de verte nou gelukkig maar. Stel voor dat zo'n trein vlak achter je zit, dan schrik je toch wel even. Wel, meer dan duizenden wielen staan. Weer die duizend wielen, maar ja, het is onzin. Want als je een Haag had en een auto, ook nog een stuurwiel. Dus je gaat duizend door zes, dan hou je 150 auto's. Nou, een klein beetje dealer hebt er al 150 in die show staan.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 Is dat lang geleden, mensen? Hè? Is dat lang geleden? I I it's hope didn't wake you. But what I've got to say can't wait. day thing achter de week door. U hoort het luisteraars allemaal lekker gauw houden. Dit is Manfred Man. the Manfreds. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. The Trojans waited at the gate for weeks. Five, four, three, two, one. In a wooden horse to the city they Five, four, three, two, one. Who Who wasn't Five, four, three, two, one. Uh huh. It was the man and Fred. Uh-huh, it was the man Fred. Ja, dat was even aftellen met Manfred Man. 5, 4, 3, 2, 1. Tobacco Road. kun je beter vermijden. Herman Hermits met uh, A Much to Avoid.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 She's a must to avoid. Better take it from me. He's a much to avoid. Herman Hermits. Zing met me mee. De altijd gezellige Karen Carpenter. Sing a song. De, Car Carpenters. Ja. En <clears throat> de buurt doet ook mee, hè. Mijn stem niet trouwens. Mijn stem doet niet mee vandaag. Sing a song. Sing out loud. Sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. heerlijke muziek van de Carpenters. En dus ik naar buiten kijk en ik zie die regen allemaal. En dan ben ik hier alleen in de studio. Wel een beetje spookachtig hoor, hier in de, in de studio. Een beetje spookachtig. Als je hier alleen bent, dan denk je van, oh, komen er spoken. het klinkt gewoon een beetje spooky hier. Als het goed is. Ja. Classics 4 met Spooky. blue met uh, Glenn Gamble. Die kent u misschien ook wel, hè? Nou, de buurman van Glenn Gamble, die kent u misschien. Of zijn buurvrouw, maakt me allemaal niks uit. Of zijn familie, zijn oom of zijn tante. Maar uh, Glenn Gamble, die neemt u mee naar Galveston. Dat is ook altijd gezellig daar, in Galveston. Beetje country muziek. Om me dat te leren, zeg maar. Galveston, oh Galveston. I still hear your sea still see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your saves crashing while I watch the cannons flashing clean my gun and dream of Galveston. Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying. Before I dry the tears she's crying, before I watch your seabirds flying.